5 uur. Carolijn Bari met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar wordt in hun schooltijd gepest. Het overgrote deel wil in de klas meer aandacht voor het aanpakken van pesten. Ze vragen om hulp om pesten in hun omgeving te stoppen of om zelf op te houden met pesten. Dat blijkt uit een onderzoek van het NOS Jeugdjournaal onder ruim 1000 kinderen. 56% zegt slachtoffer te zijn of te zijn geweest van pesten. Het varieerde van enkele keren per maand tot meerdere keren in de week. In 1 op de tien gevallen gebeurt het dagelijks. Een groot deel voelt zich er onzeker en eenzaam onder. In Wit-Rusland heeft de politie opnieuw mensen opgepakt... die meedoen aan een demonstratie in de hoofdstad Minsk. Zeker tien mensen zouden vastzitten. Honderden politiemensen en militairen proberen het protest tegen president Lukashenko te dwarsbomen door pleinen af te sluiten. Een deel van de betogers is op weg naar de woning van Lukashenko. Het is de zesde zondag op rij dat de Wit-Russen in het hele land de straat op gaan. Bij een vrouwenmars in Minsk werden gisteren bijna 400 deelnemers gearresteerd. Als vergelding daarvoor hebben hackers vanmorgen de privégegevens van zo'n duizend politiemensen gelekt. In de buurt van een eilandengroep tussen Finland en Zweden is een veerboot vastgelopen. Aan boord zijn 207 passagiers en 74 bemanningsleden. Zij worden geëvacueerd, niemand raakte gewond. Aan het einde van de ochtend merkte de kapitein dat de veerboot in een aantal compartimenten water maakte. Uit voorzorg stuurde hij het schip naar een eiland zodat het zou vastlopen en niet kon zinken. In de Eredivisie heeft Feyenoord in zijn tweede duel punten verspeeld. In de Kuip bleven tegen FC Twente steken op 1-1. In blessuretijd kreeg Feyenoord nog drie grote kansen... maar geen één van die mogelijkheden werd benut. In Tilburg won Willem II van Heracles Almelo met pardon, met 4-0. Het weer volop zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond is het eerst nog aangenaam, maar later koelt het flink af...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 emotions get me frustrated. I'm the way too late. Lord and by clickbait, tell me what did I do wrong? I, do? I need someone to help me figure out who this girl is and what she dreams about. Who won't judge a bit? I'll go deep and shit. could put 6.9 Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...